Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Kiev zouden zeker 15 doden zijn gevallen... bij gevechten tussen de politie en demonstranten. Volgens persbureau Reuters liggen de doden op straat... bij het onafhankelijkheidsplein. Getuigen hebben ook op andere plaatsen lichamen zien liggen. Vandaag zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland en Polen op bezoek. Ze willen zowel met de regering als de oppositie praten over een oplossing voor het geweld. Enkele Olympische atleten keren vanwege het geweld terug naar Oekraïne... en verlaten de winterspelen in Sochi. Een van hen is kiester Bogdana Machoska. Ze zal niet meer in actie komen. Met haar vertrek wil ze protesteren tegen president Janukovic. De werkloosheid is vorige maand gestegen. Dat is de tweede maand op rij, meldt het CBS. Er kwamen 10.000 werklozen bij. In totaal zitten er nu 678.000 mensen zonder baan. Ruim 8,5 van de beroepsbevolking. In Zaandam is rond half acht vanochtend een dode man op straat gevonden. Hij lag naast een auto en zou zijn doodgeschoten. Volgens lokale media is in Amsterdam-Noord een brandende auto gevonden, vermoedelijk de vluchtauto. De politie is op zoek naar getuigen. Door de warme winter loopt de natuur ruim een maand voor op schema. Bloemen en planten komen al in bloei, omdat de gemiddelde temperatuur ruim 2 graden hoger ligt dan normaal. Deze winter kan de op één na warmste winter ooit in Nederland worden... sinds de metingen 300 jaar geleden begonnen. Met een gemiddelde van 5,9 graden staat deze winter tot nu toe op de derde plaats. Het duurt nog de hele dag voordat de treinen rond Den Haag weer volgens de dienstregeling rijden. Gisteravond waren spoedreparaties nodig aan vier wissels, waardoor er veel minder treinen konden rijden. Inmiddels zijn drie wissels gerepareerd. Nu wordt alleen tussen Den Haag Centraal en Den Haag Hollandspoor nog gewerkt. Het weer, af en toe regen of motregen. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond meer regen. Ook morgen en zaterdag buien, mogelijk met hagel en onweer. Af en toe komt de zon tevoorschijn. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat file bij knooppunt Amstel 2 kilometer.